Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Bij een aanval op een evacuatieconvoi bij Kupiansk in het noordoosten van Oekraïne... zijn afgelopen zondag zeker 24 burgers om het leven gekomen. Dat meldt de Oekraïense Veiligheidsdienst vandaag. Onder de doden zouden 13 kinderen zijn en een zwangere vrouw. Volgens Oekraïne vielen Russische militairen het konvooi aan... en zijn de slachtoffers van dichtbij doodgeschoten. De berichten zijn niet geverifieerd. Vanmiddag werd duidelijk dat Rusland zich heeft teruggetrokken uit de strategisch gelegen stad Liman in het oosten van Oekraïne. De ChristenUnie blijft moeite hebben met de asieldeal... waarbij het recht van mensen op gezinshereniging wordt ingeperkt. Dat bleek vandaag op een extra congres van de partij in Ede... dat speciaal over dit onderwerp ging. Verschillende partijleden vinden dat de ChristenUnie met de afspraken... door een morele ondergrens is gezakt... De partijtop zei dat het beperken van de gezinshereniging pijn doet, maar dat het tijdelijk is. Er waren ook ChristenUnie-leden die juist vroegen om de instroom van asielzoekers verder in te perken. In Burkina Faso is het een dag na de coup nog altijd onrustig. In de hoofdstad Ouagadougou zijn schoten te horen en volgens ooggetuigen vliegen helikopters af en aan. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Gisteren werd de militaire regering afgezet... die amper negen maanden aan de macht was na de vorige koep. Van de afgezette leider is niets meer vernomen... maar volgens de koeplegers van gisteren overweegt hij een tegenaanval. In de eredivisie is PSV de koppositie kwijt. De Eindhovenaren verloren in Leeuwarden met 3-0 van Cambuur... dat voor de wedstrijd 1 na laatste stond in de competitie... Ajax staat op basis van doelsaldo nu bovenaan. De Amsterdammers spelen vanavond thuis tegen Go Ahead Eagles. Het weer. In het westen en noorden kan nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon, met in het noorden kans op een bui.